Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. In Iran moet een jong stel meer dan 10 jaar de cel in... nadat ze een video op Instagram hadden gezet... waarin ze dansend op straat te zien zijn. Het meldt persbureau AFP. Het stel werd in november opgepakt... omdat het Iraanse regime de video zag als protest. In Iran is het voor vrouwen namelijk verboden om te dansen in het openbaar. En ook draagt de vrouw geen hoofddoek, wat daar wel verplicht is. Al maandenlang demonstreren mensen in Iran tegen het regime. Dat begon na de dood van Massa Amini. Zij overleed nadat ze hardhandig werd opgepakt door de politie... omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Het Witte Huis is boos op het Amerikaanse olie- en gasbedrijf ExxonMobil. De winst van het bedrijf is vorig jaar verdubbeld naar 56 miljard dollar. Een dik record. Omdat er wel veel Amerikanen last hebben van het hoog, de gestegen brandstofprijzen. Het Witte Huis wil dat de productie omhoog gaat en de prijzen omlaag. In Frankrijk waren vandaag opnieuw veel demonstranten op de been... om te protesteren tegen de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. In het hele land gingen mensen de straat op. Dat deden ze twee weken geleden ook al. President Macron wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar... en veel Fransen zijn er boos over. Het was een spannende dag vandaag voor Melle van 24. Hij stond in de rechtbank tegenover de gemeente Amsterdam. Zijn eis, de energietoeslag van in totaal 1800 euro krijgen... net als andere mensen met een laag inkomen. De gemeente sluit studenten namelijk uit van die regeling. Zo'n rare reden. U krijgt de toeslag niet, reden u bent student. Ik dacht, dat kan niet, dat kan niet waar zijn, daar moet ik wat mee. De gemeente Amsterdam denkt daar anders over. Zij zeggen dat studenten kunnen aankloppen bij hun ouders of meer kunnen gaan werken. En studenten die echt in de knel komen, die krijgen volgens de gemeente hulp. We hebben gewoon gezegd van eh, studenten die echt in de problemen dreigen te raken, afgesloten, et cetera, die, die ondersteunen we.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 See it stretch on forever, and I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon. nation. Back to nothingness, like a week in the desert. me pain if we were to end it.